spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Er is tijdens de jaarwisseling voor 10 tot 12 miljoen euro schade veroorzaakt aan woningen en auto's. Dat zegt het Verbond van Verzekeraars op basis van de eerste schadeclaims. De schade lijkt daarmee iets lager uit te vallen dan vorig jaar. Toen werd er voor 15 miljoen euro geclaimd. Brand door vuurwerk, vandalisme en autobranden veroorzaakten de grootste schade rond de jaarwisseling. 50PLUS is begonnen met het inzamelen van handtekeningen voor een referendum over het afschaffen van het belastingvoordeel op afgeloste huizen. De partij noemt dat een boete op aflossen. Vooral ouderen zouden er de dupe van zijn. Voor een raadgevend referendum zijn in ieder geval 10.000 handtekeningen nodig. De Eerste en Tweede Kamer gingen vorige maand akkoord met het schrappen van het belastingvoordeel. In het streekvervoer wordt aanstaande donderdag gestaakt. In het hele land rijden er dan minder of geen streekbussen en regionale stoptreinen, zegt de FNV. Ook het stadsvervoer in Utrecht staakt donderdag. De werknemers vinden dat ze te lang achter elkaar door moeten rijden en ook eisen ze meer loon. Pakistan heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen. Die moet uitleg geven over wat president Trump zegt op Twitter. Trump schreef dat de VS zo dom was om Pakistan voor 33 miljard dollar aan hulp te geven en daar louter leugens en bedrog voor terugkreeg. Ook schreef hij dat Pakistan terroristen beschermt. De nabestaanden van een man die vorig jaar werd geliquideerd in Eindhoven... hebben een beloning van 50.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de daders. Het OM loofde eerder al een beloning van 20.000 euro uit. De Eindhovenaar werd voor zijn huis doodgeschoten. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit. Het weer, toenemende bewolking en regen bij ongeveer 7 graden. Ook vannacht is er veel regen. Morgen stormt het enige tijd aan zee.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 everything. You just keep. some miles on it. Anything you want, just to put a smile. a white suit when I'm getting divorced, a black suit at the funeral home, and my birthday suit when I'm home alone, talking on the phone. Got an interview with the Rolling Stone, they're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name, and of the rich and famous, your first hit on you are shame. Of the life, of the life, of the life we're living.